Wat ik daar nu nog vind. Eemoedig kijk ik om me heen. Ik ben er bekend, maar alleen. Het huis is er nog, ja, dat wel. Maar nieuwe namen bij onze bel. Bij die paal was ik met knikkeren steeds beloofd. je echt